Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd staan voor het eerst de pleegouders van een meisje uit Vlaardingen voor de rechter. Dat meisje van 10 werd een paar maanden geleden zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis... Ze zou zwaar zijn mishandeld door haar pleegouders. Verslaggever Josephine Trehi weet meer over de zaak. Het meisje zou meerdere keren hebben aangegeven dat ze, dat ze werd mishandeld. Onder andere in de supermarkt, op school. En dat zou ook hebben geleid tot een melding onder andere bij eh, Veilig Thuis. En dat is ook ja, waar deze zaak natuurlijk ook heel erg om draait. Hè. De, inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doen eh, samen met twee eh, andere inspecties onderzoek naar deze zaak. Want dat moet natuurlijk duidelijk worden wat daar precies verkeerd is gegaan. Het meisje zelf is inmiddels overgebracht naar een speciale kliniek. Ze ligt nog altijd in coma. Rusland maakt wapenchips met spullen uit Nederland. Dat zegt de krant Trouw. Volgens hen heeft Rusland oude chipmachines opgekocht van het bedrijf ASML uit Brabant. Om die apparaten draaiend te houden zijn reserveonderdelen nodig. Die weet Rusland binnen te halen via tussenhandelaren in onder meer China. De gemaakte chips zitten onder andere in raketten en helikopters. ASML zegt dat ze niets doen wat niet mag. Een oefenwedstrijd tussen voetbalclub Schalke 04 en NAC is gisteravond uit de hand gelopen. Na de vriendschappelijke wedstrijd in Gelsenkirchen gingen honderden supporters van beide clubs met elkaar op de vuist. Volgens de Duitse politie moesten ze met flink wat agenten tussen beiden komen... om een einde aan de vechtpartij te maken. Meerdere agenten zijn gewond geraakt. De politie heeft al een aantal verdachten geïdentificeerd. Nog een paar dagen en dan zitten de Paralympische Spelen er alweer op. Gisteren regende het voor Nederland opnieuw gouden medailles. Zeven stuks maar liefst, vertelt sportcollega Edwin Peek. Dat kan je echt uh, een medailleregen noemen. Misschien was daar wel opvallendste Marieke van Soest op de Treebike. Dat is een, dus een driewieler. Eh, halfzijdig verlamd is zij. Ehm, zij het, het, is een bijzonder verhaal omdat zij haar debuut maakte. En ook nog eens het verschil zo groot maakte met haar concurrenten. Terwijl die haar eh, tijdens het WK nog versloeg. Dus dat was echt wel een opvallende gouden medaille. Vandaag zijn er weer nieuwe medaillekansen voor Nederland. Met wielrennen, tafeltennis en rolstoeltennis. Het weer nog. Nu nog grijs en op sommige plekken wat mist en lichte regen. Later wordt het droog en breekt het open. Er zijn opklaringen met flink wat zon. En het wordt warm vandaag. 25 tot 29 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Noord-Holland is momenteel de drukste regio van het land. Met files op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. 10 minuten vertraging bij Koude. 10 minuten op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij het Koenplein door de werkzaamheden. Half uur vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij het Rotterpolderplein. 14 kilometer file vanaf knooppunt Kooimeer. Een 20 minuten vertraging op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. Kwartiertje op de A10 vanuit het Koenplein en knooppunt Amstel bij Amsterdam Buitenveldert.